azul. Dit is het regionieuws. De boelden van de actiegroep Farmers Defence Force hebben een alarmnummer in het leven geroepen voor mensen die tijdens de storm Kiara zwaar materieel nodig hebben. En ook misschien schade hebben geleden. Ze beloven uit te rukken met tractoren om problemen te verhelpen. Het noodnummer, wat vandaag geldt, is 06 275 999. Het is bedoeld om boeren met hun materieel in te schakelen als bijvoorbeeld grote omgevallen bomen of takken wegen blokkeren. De hulp is niet bedoeld voor tuinhekken en dergelijke, zo zegt het bestuur. Volgens het bestuur hebben talloze boeren aangegeven klaar te staan om de burgers te helpen. En het grote advies is, omdat het slecht gaat met de hommels in Nederland, dat je je tuin vol met bloemen moet zetten. Van de 27 soorten gaat meer dan twee derde in populatie rap achteruit van de hommel. Een aantal is zelfs al uitgestorven in Nederland. Hommels zijn belangrijk voor het grootste deel van de gewassen. Als ze uitsterven, dan is het een klap voor bijvoorbeeld de fruitsector. Zo vertelt David Klein. Hij is hoogleraar aan de Wageningen Universiteit.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 Goedemiddag dames en heren, we zijn aanwezig hier, de eerste uitzending van Het Gaat Lekker Zo. En het ging al lekker zo, want we vergeten meteen het knopje over te doen. Gaat lekker zo. Nou, het gaat lekker zo. Ja. Hartstikke leuk. Eh, jongens, wat gaan we doen vanavond? Eh, we hebben iedere week een thema. Eh, dit week, deze week is het thema het plaatjes met een gelul aan het begin. En dan hebben we daarna gaan we bellen met Hans. Dat lijkt ons wel gezellig. Kortom, we gaan twee uurtjes. Gaat lekker zo op zondag draaien via de log op 105.6. Radio kijken kan op Sikko, kanaal nummer 44. En tegenwoordig ook via Accessfall en KPN, KPN 1416. Koos, vertel eens. Wat wil je weten? Ik wil alles weten van jou, Koos. Uh, <laughs> ik ben Koos en eh, eh, niet werkeloos. Dus. <laughs> Dat scheelt al de helft. Gaat lekker zo. Ja, precies. En eh, tegenover mij zit... Jacques van Welberg, de enige echte. En ik ben ook niet werkloos, Koos. Nou, mooi. Ja. Dus we gaan er een gezellig eh, avondje van maken. Met eh, wat eh, lekkere muziek. En een prachtige filler van popcorn op de achtergrond. Want dat is immers het oude loggeluid, jongens. En daar gaan we voor terug, hè? Oh, Back to the 70s. Wanneer was het 1972? Als laai je me doodhard. <laughs> Echt. Maar het is vreselijk lang geleden. Tijd voor een plaatje. DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince en The Fresh Prince of Bel Air. Now sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days and relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school when a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it." first class. Yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? Hmm, this might be alright. But wait, I hear the prissy, bourgeois, and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel Air. The plane landed, and when I came out, there was a dude look like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel Air. I pulled up to the house about seven or eight, and I yelled to the cabbie, Yo, home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there. To sit on my throne as the Prince of Bel Air. walking till the break of dawn. Take We hebben wearing my brand new shoes. Bellen met Hans. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Hans, goedenavond. Hallo, hallo. Een goedenavond, heren. Welkom bij Gaat Lekker Zo. Ja, het gaat lekker zo hoor. Ja, nou, <laughs> goed. goedenavond, Hans. Gefeliciteerd met jullie eigen programma. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. We hebben een, eh, een itemje in de Gaat Lekker Zo iedere week en dat zijn uh, bellen met Hans. En, eh, eh, jullie gaan elke week met een Hans bellen? Met een Hans bellen, ja. Dus jij bent de eerste Hans die we tegenkwamen. En nou, eh, ja, dat leek ons wel, aardig. Ja. Dus, Koos. Nou, Hans, jij ging ons iets vertellen over mamboekoet. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Uh, nee, dus, steek van wal. Nee, dat is een, is een goed bewaard geheim. Ehm, ik, even van de hak op de tak waarschijnlijk. Mambo is een, een, een, een Duitser van, eh, eh, van middelbare leeftijd, een beetje net zo oud als jullie en ik. En ehm, hm. eh, die, die speelt op een orgel en ehm, die trekt vooral een publiek van ehm, hardrockers en metalfans. Hij speelt alle metal klassiekers en hardrock nummers, maar dan op zijn orgel op zijn geheel eigen wijze. Dat doet hij in zijn eentje en nou, daarmee staat hij op, op grote metalfestivals. Op Wakker vult hij gewoon een tent waar 10.000 man in staat en... Nou, samen met eh, mijn goede vriend Huip vorm ik HH eh, Concerts en eh, <laughs> Hans en Huip. En um, zo heel af en toe ehm, halen wij een bandje naar, naar, hier naar de omgeving. Eigenlijk in Tilburg hebben wij ons, ja, zijn wij thuis bij The Little Devil. En ehm, dat is het, het rockcafé in de Stationstraat. En op, op zaterdag 29 februari, dan komt Mambo Koert voor een optreden naar, eh, naar de Little Devil. Speciaal voor jullie? Nou ja, speciaal voor ons. Ja, je nou kunt die goede man gewoon boeken natuurlijk, maar eh, dat hebben we maar, eh, maar gedaan. Maar nou, ik ben al een, um, ja, een drie kwart jaar met hem in onderhandeling, tenminste via zijn management, want hij zou een keer... In, in, het Brabantse al, al spelen. En toen zei ik van nou, dat is misschien leuk om een dag ervoor of een dag erna naar Little Devil te komen. En dan kost hij misschien niet zoveel. En ehm, nou, dat, dat optreden is toen eh, niet doorgegaan. Dus ben ik wel contact blijven houden van, nou, zijn er andere data en, wat, eh, <coughs> pardon, wat is en, allemaal mogelijk. En kun je daar dan eh, zo heen of moet je al ergens een kaartje bestellen? nou, voor, ehm, voor het optreden hebben we natuurlijk een beetje reclame gemaakt. Dus een Facebook-evenement van. Ehm, en ja, de, de kaartjes kosten aan de deur 10 euro en in de voorverkoop 7,75. Ehm, als je naar het eh, evenement gaat of op de site van Little Devil, dan eh, zie je het evenement staan 29 februari. Nou, schrikkeldag, daar kan je missen. Vooral, eh, vooral Jacques bij jullie daar weet er alles van van die dag. Dus, ja, 29 februari is wel bekend. Maar ik, ik, hoor ook allemaal geluiden op de achtergrond, Hans. zit jij toevallig thuis of ben jij elders? Nee, nee, ik ben thuis. Ik ben, ik ben alweer, alweer terug. Ik ben een weekendje naar, eh, naar Brussel geweest. Eh, daar ook het lokale eh, hardrock kroegje bezorgd met een beentje erbij. ook leuk. Vet bacon. bacon vet heette het geloof ik. En nou ja, ook leuk. Maar ehm, we zijn weer ehm, heel hard thuis aan een barre tocht met een flixbus vanuit Brussel. Heel mooi. Nou, die bus is in ieder geval op de weg gebleven. Dat kunnen ze niet allemaal zeggen. Dan moeten we maar eens gaan luisteren naar uh, Mambo Koert om eh, te kijken of er nog meer mensen eh, die kant op zullen komen op 29 februari. Ja, iedereen is van harte welkom. Altijd goede sfeer daar. En eh, de eerste 100 bezoekers krijgen een, een speciaal voor HH Concerts gemaakt. En dit optreden een, een, een welkomstshotje. Zit allemaal bij de prijs in. En uh, maak er een gezellig bed van. Nou, dat was vanzelf een gezellige dag dan, denk ik. En een gezellige avond daar hey, uh, Hans, hartstikke bedankt. Maar we moeten door met de uitzending, anders kunnen we geen plaatje draaien. En eh, we willen heel graag Mambo Koert horen. Laat ze maar horen. Oké, bedankt weer. that were forces are the same that one crosses. Ah! Killing in the name of. Killing in the name of. And now you do what they told you. tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me you tell me, motherfucker! not in service at this time. wat een herrie. Heerlijke muziek. Dankjewel dat je even wilde inbellen bij eh, Het Gaat Lekker Zo op de lokale omroep Goorlen in... Uh, natuurlijk, hè? Zo simpel is het. Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl Jacques, we gaan verder met het thema van de week. Hij is aan jou. Ja, dankjewel. Ik heb een uh, koptelefoon opgezet. Die moest net even af. <laughs> het, het werd me te veel. Ja, eh, een eh, thema, eh, bedacht door anderen, maar ik vul hem graag in. thema met plaatjes met gelul aan het begin, heb ik gezegd. eigenlijk een beetje een opdracht zo van, nou, probeer eens een aantal nummers bij elkaar te vinden die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. We moeten het simpel houden, hè? ja, in dit geval was het toch wel een ingewikkelde opgave. Plaatjes waarbij niet meteen wordt gezongen, maar waarbij eerst wordt gepraat, wat overgaat in zingen. Nou, eh, twee dingen vallen op. Ze zijn niet zo dik gezaaid. En eh, het tweede wat opvalt is, eh, we vinden meer mannen dan vrouwen. zangers dan zangeressen. Dus de oproep aan de mensen thuis is, stuur eens even door als je ook een paar dames vindt, zangeressen die eerst praten en dan gaan zingen. Wij konden ze niet zo goed vinden. we hebben ze in blokken verdeeld, blokjes van twee. En wij gaan beginnen met blok 1. Eh, ik kan nou een aankondiging doen, maar misschien is het wel spannend als mensen zelf gaan raaien wie zouden komen. We krijgen twee nummers en die beginnen eerst met praten. Ik zeg hartelijk, take it away.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 We gaan even serieus, we gaan niet alleen maar oude lullen muziek draaien. We doen er af en toe wel wat, gewoon, wat moderns. Wordt een beetje bij de leeftijd, zeg bij me. Oh, de rijpere muziek, de ervaren muziek zitten wij in. Een lege programma. Nou, ik zal er af en toe een moderne nummertje doorheen doen. maar. Maar dat geldt niet voor blok 2 overigens. Hoe vonden jullie deze? Hoe vonden jullie deze? Hebben jullie ze allemaal herkend thuis? Het was eh, Lou Rolls, moeten ze allemaal even netjes afkondigen. Lou Rolls met See You When I Get There. Niet Get, maar Git heet het nummer eigenlijk. Ja, ja, ja. See You When I Get There. Ja, ja nou ja, God, vroeger was een ander soort humor, uh, Koos. En, eh, en, de tweede nummer was good old Barry White met Can't Get Enough of Your Love. Dus een weetje over Barry White. Weet jullie dat? Barry White. Hij was eigenlijk niet wit. <laughs> Nee, hij was inderdaad eigenlijk niet wit. Pas op met die grappen, hè? Sorry. Nee, Barry White is een, eh, een king of pop natuurlijk. Net zoals er zoveel zijn. Maar eh, Barry White op een bepaald gebied. Het was de zanger waarop het meeste eh, werd gecopuleerd. Daar is het meeste seks op bedreven. Er is een keer een onderzoekje naar geweest. En eh, Barry Wright was de artiest waarop het meest werd uh, zonder zonder ja, jongens, ik kan er niks aan doen, hè? Ja, nee, het is zo. Het zijn weetjes. En waarom zit dit niet bij de triviant? Dan had ik ook eens een keer prijs. Maar goed, we gaan door naar eh, blok 2. Eh, plaatjes met gelul aan het begin. En de volgende twee ken ik eigenlijk zelf ook niet eens, want ik laat me graag verrassen wat dat dan weer is. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi peut bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Si tu n'existais pas déjà, <laughs> je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.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 Nee, Koos, maak je niet bang. Iedereen heeft jouw nagel. Het was nummer 1 en dat geeft helemaal niks. Want het is de eerste keer, jongens. Mag er wel eh, alles van. het is al heel wat dat we gewoon een uitzending hebben. We hebben zelfs een draaiboek. Luisteraars, kijk. we houden zich daar keurig netjes aan, hè? Ja, nee, het gaat goed. Het gaat goed. Het is ook een, eh, eh, een het is zichtradio eigenlijk, hè? Visual radio. Visual radio. ja, ik ben niet zo van de Engelse Visual radio. Vis, vis radio. Vis radio. Maar goed, heeft er iemand het juiste nummer geraden? Eh, ik heb eh, niks binnengekregen op eh, de app. En we, ja, nee, ik denk het niet. Geen mail? Nou, het eerste nummer was Alain Delon. Heel goed, Alain Delon met parole, parole, parole. Ja, maar ik, wist het niet, eh, Dalida hoort er toch bij? Ja, ja. Ja, ja, het is Alain Delon en Dalida. in ieder geval ook wel weer een oude lullen nummer, eh, jongens. Hè? maar gelukkig hebben we ons daarna gerevancheerd. Je wou nog een Lou rol erin draaien. ja, ik denk, vind het toch wel fijn nummer om nog een keer te horen. Ja, nee, dat deden we niet. Snel. Sneller. Heb ik niet, gemoot, uh, eh, niet, niet voorgestemd, hoor. Die heb ik er niet ingeschoven. Maar uh, was wel modern. Leuke artiest. Ja, dat is echt leuk. Ja. Ja. Ja. je hebt inderdaad wel af en toe een eh, aparte smaak. Ja, het spijt me. Nou, niemand heeft dat geraden, dus de hoofdprijs gaat er niet uit. Die gaat mee naar over twee weken. Nee, nee, nee, nee, nee, oh, nee. nee. volgende uur hebben we nog twee blokken. Hè? Oh, dat gaat mee naar volgende uur. Ja, we kunnen altijd nog doen. De eh, meeste stemmen gelden. En eh, als, als er iemand één goed heeft, dan komt het al goed. Denk ik. Vind ik een Verloten Vind ik ook. Goed, wat gaan we doen, uh, voorzitter? Zeg Trek van de week. Trek van de week gaan we doen. Speciaal voor de Valentijn hebben we een lekker zoetsappig nummer uitgekozen voor het Trek van de week. En is deze week eh, de Jonas Brothers met eh, What a Man Gonna Do. En eh, het is echt een boyband uit vervlogen tijden die ook ja, gestopt is. Tot vorige week eerlijk gezegd kende ik ze ook niet. ze kregen zelfs de Enemy Award voor de slechtste band in 2009, 2011 en 2010. En ja, ook verschillende Teen Kids en Teen Choice Awards gehoord. Ja. Wanneer ze kent, maar... Dit zijn ze ongetwijfeld geschikt zijn voor deze uitzending. Eh, ja. Dat is zo'n 15 eh, seconden nummer, toch? Ja, dat eh, schiet allemaal niet op. dat, is, dat is de hoek, hè. laten we even horen. Maar sinds 2019 zijn ze gelukkig weer bij elkaar. Dus we proberen het nog een keer en ze gaan het proberen. Weet je trouwens hoe die single heet van de vorige keer? Nee? nee? Dat is ook wel onbekende, toch? Oh ja. Ja, die is wel bekend. Eh, ja, zo, nou, zo nou, was helemaal niet zo verkeerd. was helemaal niet verkeerd. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We geven ze gewoon nog een kans. Maar dit is eh, even voor mijn... Eh, dit is gewoon een nieuw nummer. nee, het is het oude nummer van 2019 met Only Human. We gaan het Vorige nummer, Ja, maar de, de, wat we nu gaan draaien is nieuw. Ja, dat is een nieuwe nummer. Nou ja, Henk dat doe is al een tijdje uit. Echt, staat sta versteld. nieuwe nummers. Nieuwe nummers, komt die zak.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 time on stupid people in cheap lines, I'm sure. I'm sure. zondag. Dat waren de twee nummers die we hadden voor eh, de, eh, het thema van de week. Nog natuurlijk de Jonas Brothers met What a Man Gonna Do. En eh, Dinoro met Gigi Agostino in My Mind. En het laatste nummer het uh, Pieter Gun Team. Brengt ons naar het nieuws, Erik van Vliet. Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en riel. Dit is het regio nieuws. Dennis van Os is uitgeroepen door de stichting Carnaval als opperballenvurter 2020. Hij heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger in Goorlen en dat is ook de Carnavalstichting opgevallen. Hij bracht al op 12-jarige leeftijd zijn zusje naar de gehandicaptensport en was actief bij de hobbyclub van jongerencentrum De Instuif en maakte zich ook sterk voor jongerencarnaval. Ook bij het jeugdvakantiewerk is hij nauw betrokken en hij zit in de verwante raad van Hoogschoor, de woongroep waar onder andere zijn zusje huist. En de hoofdverdachte van de moord in 2004 op Robert Sengers uit Eindhoven blijkt huurmoordenaar Johan S. Hij werd al eerder veroordeeld voor liquidatie uit 2002, die ook lang niet opgelost was. De moordzaak van Robert Sengers in 2004 is die doodgeschoten in Esbeek. Justitie en eh, het OM richten de pijlen op een oude bekende. uiteindelijk komen ze dus bij Robert S. uit. Maar één probleem, Robert S. zit al in de gevangenis. Hij is 58 jaar en zit een zelfstraf uit. Van 18 jaar voor de moord in 2002 in Zon. De politie hoefde dus niet veel te doen, want de deuren waren al gesloten. Tot zover het regio nieuws gaat lekker zo. Gaat lekker zo. Op zondag. Dankjewel Erik. We gaan verder met het eh, volgende nummertje. Steve Miller Band. En Take the Money and Run. Ah ja, we hebben nog subnieuws uit Koren. Dus ja. vermelden eh, dat het NOS Ja. This is a story about Billy Joe and Bobby Sue. Two young lovers with nothing better to do. house. high and am watching too. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down Texas. Miller Band en Take the Money and Run. En we hebben natuurlijk net ons eerste verzoeknummertje binnengekregen. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat degene die belde, die was niet heel erg goed verstaanbaar. Maar dat geeft helemaal niks, want we draaien hem toch. We gaan lekker met fouillère met een lekker delke. van de frituurde is mijn naam en mijn postuur. En vette liefde is niet duur, dus ik kom altijd aan mijn trekken. Gewoon stappen lekker snacken. Goedemorgen benen staan, ben van mijn eigen afgegaan, maar voel me smerig, toch vol dank waar niet alleen in bed gekropen. En dan doe ik mijn ogen open, ik voel me vuil en net zo spet. Had ik maar minder hard gezopen, lig hier met veel fella could. van onze tweewekelijkse show is dan de top 3 van Peter. Uh, dan staat hier achter disco, dat zal wel disco muziek zijn dan. Ehm, ja, wat moet je daarvan vertellen? Geen idee. Ik zou het niet weten. En we hadden eh, natuurlijk net een eh, lekker delk, hè? Dus ja, precies. Ja, het valt goed nou, uit. Ik, ik, heb ook friet op. En jij? Nee, ik niet. Oh. Nee, we hebben gewoon een gezonde salade. Oh, goed, goed. Ja. Nou, wel een soep. Hé man. mannen, proost op eh, bijna eh, het tweede uur alweer compleet. eerste uur hebben we overleefd. Gezond. Nieuws ging er goed in, dus we gaan eh, denk ik nog maar eens plaatje erbij. Nou, beginnen dus met... Dankjewel voor de catering. Mr. Belt en Wiesel. Eh, dit was eh, Rihanna met eh, Please Don't Stop the Music. En nu gaan we verder met Love Me Again uit de film The Rocketman. gaat lekker zo. Op zondag. Wat een heerlijk nummer, hè? Nou, gaat lekker zo. gaat lekker zo. Ik vond wel eh, de middelste vond ik het mooiste. Ja, dat was eigenlijk mijn eh, voorkeur ook uh, Rihanna met Piso Stap de Music. Ja. ja. Oh. Wat vond je van de eerste koos? Nou, daar hebben we het maar niet meer over. <laughs> nee, ik, <laughs> ik vond hem ook niet zo geweldig. nou, maakt niet uit. Even kijken, leuk nieuws uit uh, en omgeving. Dat ben nieuws uit Riel. Want op 29 februari viert de Leibron Riel haar 50 jaar bestaan met een editie van het Swingpaleis. En mag ik nog eh, even ook eh, positief nieuws nog even toevoegen? Eh, we, staan op nws.nl. Echt waar? Ja, de gevolgen van, van de storm. En daar staan we met een filmpje staan we erbij. Dus een boom omgewaaid op het zandeind. Oeh. Maar we staan erbij. ik wist dat het belangrijk was. Ja, dit keer geen drugs op het zandeind, maar een boom. Ja, altijd wat op het zandeind. hebben we altijd een heel hè? precies. Ja, misschien voor de luisteraars die het niet weten, maar we komen alle drie uit de Riel. Dus we zijn iets wat gekleurd wat nieuws betreft. Oh. Oh. Dus als je 29 februari is in het om lekker te gaan dansen in de Leibon, het eh, is een eh, gratis eh, avond van 9 uur s'avonds tot 2 uur s'avonds. Oei, dat wordt lastig, want dan is tevens Mambo Koert, hoorden wij aan het begin van ja, het, het, het blijft kiezen en ik wist het al, maar we geven graag alle opties. Mambo Koert kost een tientje. de Leibron is gratis, want de Leibron biedt het aan aan alle mensen in de omgeving van... Ja, van, van Riel en gehoorlijk daarmee. Maar je kunt ook naar alle twee, hè? Dat is makkelijk. Als je een beetje goed bent, kan altijd alles. Goed, thema blok 3. We gaan door met eh, ons eh, eh, blokje met plaatjes met gelul aan het begin. Ja, zeker. En we hebben weer twee prachtige exemplaren hebben op de rol staan. de eerste, en nu ga ik hem wel zeggen, is Tom Jones, maar met de Stereophonics. Mama told me not to come. Stereophonics, dat is lang geleden. Hallo. Want some whiskey in your water, sugar in your tea? What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, There ain't no way to have fun. A out the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said. dressed and someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend, she just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see it no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama told me she, she said that it Eh, wat een heerlijk nummer toch, hè? Je weet niet wanneer je ophoudt. Zou zo maar door kunnen gaan. Maar ehm, we zijn met blok 3 eh, bezig van ons thema. En het thema is eh, praten aan het begin van het nummer en daarna zingen. En wie zal het nu zijn? lekker zo. Ja, niet zo lekker zo, mannen. Eh, waar het eh, buiten is op eh, dit moment. Hè? Ik hoorde dat er allemaal vliegtuigen sneller vliegen dan normaal. mensen kotsen in het vliegtuig op zich vol. Ik ben even de feed aan het kijken bij Twitter. Het is, het is bar en boos weer. Ja, ik heb nog wel surfnieuws uit Riel. Oh. Daar hangen vlaggetjes van carnaval aan de lantaarns. twee per lantaarn, maar die zijn door de wind helemaal om de, om de vlaggenmast heen geslagen. We hangen er nog wel. Ja, als dat geen surfnieuws is, dan... Dat is best wel en Waarom surf, hangen eh, er nou twee? Oeh. <laughs> dat, is een, dat lastige. Eh, ja, omdat de paal zo groot is. Ja. Kaai kapot. Kaai kapot. En de andere nog. Ja, ja wat dat betreft... Eh, hebben die helemaal goed. maar het is wel 200% meer dan uh, daarvoor, hè? Absoluut. Ja, absoluut. Dus we gaan vooruit. was gisteravond bij Tom Praten, stond ik achter de bar in de Leibon. En het ging natuurlijk met zeven Tom praten. ging het zeven keer over, over de vlaggetjes. En over uh, Kai Kapot en en eh, RCS eh, De Kaaien. Wij zijn natuurlijk allemaal blij gewoon dat het carnaval eh, doorgaat. Want ja. ja. En dat soort problemen hebben ze eigenlijk helemaal niet in Goorlen. Hè? Dat gaat er allemaal heel soepeltjes van, van allerlei... die, die carnavalstichting hier, die heeft allemaal goed voor elkaar volgens mij. Lekker zo, op zondag. dat dacht ik wel. dankjewel Maartje. <laughs> Zullen we dan maar doorgaan met uh, blok 4 van het thema? goed Ik leg het nog even uit voor de mensen, want we zitten al in blok 4. Maar we doen eh, nummers waarbij er gepraat wordt aan het begin en daarna pas gezongen. We smokkelen een klein beetje met Erika Bedoe. Maar dat, komt ook... Ja, het is een lekker nummer. En eh, inderdaad, Koos. Maar ook, we hebben te weinig zangeressen die eerst praten en dan zingen. Deze komt er mooi tussenin verrotten.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 nice, easy. We always do it. nice, rough. now we're gonna take the beginning of this song and do it easy then we're going to do the finish. Rough. Proud Mary. It's the way we do. Proud Mary. en Tina Turner. Proud Mary. En een geweldig nummer is het toch. Ja, maar een andere versie dan we normaal draaien. Ja, dat geeft niet. Dat blijft sowieso. Blijft ja. het, eh, Tina Turner is natuurlijk gewoon een, eh, echt een eh, still going strong, hoewel het niet meer optreedt. Nee, maar dat kan je beter maar niet doen. Dat is goed zo. Hè, maar als oma zijnde, ik zou zijn oma willen hebben hoor. Ja. Jij niet? Dus ja, nee, nee. dat zou zeker zomaar willen. <laughs> Jij niet, <laughs> Koos? nee, Koos niet. Nou, we zijn zelfs, eh, eh, de appjes en de sms'jes komen binnen. Je hoort ze op de achtergrond binnenkomen. Zelfs in Wenen zijn we te ontvangen. Het is ongelooflijk, via het internet. Allemaal op lokaleomroepgoorlen.nl. En wil je een plaatje horen? Hartstikke leuk. Bel eens eventjes 013 534 1344. Of nog belangrijker, lekker at En we zijn ook op Facebook met eh, facebook.com gaat lekker zo. Oh, dus, kun je bellen. Oh, we mogen Kees even bellen. Die gaan we zo meteen bellen.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 What am I gonna prove? To be totally locked up by you. You ain't be wasting time on stupid people cheap I'm sure. I'm sure. So I a million dollars just to go to grab me by the collar and I'm trying to be a part-time lover. Sign me up for that full-time. I'm yours. hartstikke mooi. Maar we doet, uh, mensen die uit Wenen waren, die hebben ons eventjes eh, aan de lijn gehad. Dus we gaan eventjes bellen met Kees. Kees, goedenavond. Ja, nee, ja goedenavond. Goedenavond. Live in uitzending, Kees. Tot z'n drie. Ik neem net een slot bier in Wenen, man. Nou, bijna bier. Ja, lekker. Ja. Zeker. Heb je een goede, goede vlucht gehad? Ja, het was wat eh, turbulent, maar het ging prima. Ja. En sneeuwt het er ook, of niet? Nee, nog niet. Nee, het is prachtig weer eigenlijk. Heel nou, mooi. Dat gaat toch komen natuurlijk. Ja. hey, gaan jullie goed mannen? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, het gaat dus een speer. Eh, is Jacques er ook, of niet? Ja, hier aanwezig, eh, Kees. Nou, gelukkig, gelukkig. Ja, dus, drie is volledig. Goed te horen. Maar eh, Wenen, je bent een heel eind op weg en er valt verder niks te doen behalve log kijken. Lijkt me een goede zaak. Ja, <laughs> ja, ja, met een biertje in hand en een tas is het aan het filmen. Dus uh, kan maatje uit. Eh, heel goed, helemaal goed. Zet op Facebook vanavond. Goed zo. Ja, ik ben live, schat. Ja, de hele tent staat hier op zijn kop, jongen. Dat geloof ik de wereldberoemd in Wenen al. Echt. Echt. Ja, ja, ja. ja. Nou, leuk dat je even een uitzending was. Doe heel erg veel groeten aan André Rieu.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 En we dat even wachten. Eh, dus dit was een plaatje van minimaal zes minuten. En als je zelf een plaatje hebt dat je denkt van nou, dat lijkt me een hele leuke plaat om te draaien. Koos heeft er duizend. Dus uh, proberen te overtreffen. Waar mogen eh, ze dat naartoe nou sturen? Ja, dan mogen ze naar de mail sturen. lekker. Naar, lekker eh, dat gaat. Nee, sorry. Ja, even wennen. <laughs> Dan ben ik in de war. Lekker het gaat lekker zo.nl. Daar kunnen ze hem heen. Lekker hoor. Lekker. Ja. Hij gaat lekker zo. Ja, gaat lekker zo hè. Happy Sunday, guys. I'm going to do a bit of Santana this week, and this is Black Magic Woman. I hope you enjoy. Ja, dit was uh, Toby Lee met eh, Black Magic Woman. Toby Lee, een artiest uit eh, Engeland van 15 jaar, speelt waanzinnig goed gitaar. Ongelooflijk zo goed als deze gast gitaar speelt. Maar ja, wat hebben we eraan als we het zelf niet kunnen? We gaan luisteren naar het volgende nummertje. Dat is een verzoekplaatje van, van onze Ferry. Uit, uit, bij ons uit de straat. Uit Weerdenwiel. Dat geeft mij, <laughs> geeft mij angst. Mensen uit Koorlen mogen ook bellen, hè? Ja, dat is geen probleem.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 Je moet gewoon niks aan te doen. Want eh, we zijn bijna klaar met de uitzonderingen. En we gaan dus zoals gewoonlijk gaan wij eruit met Harry. Dat doen we thuis en dat doen we hier ook. Dus eh, volgende week bij de lokale omroep eh, goed, dezelfde tijd. Volgende week? twee weken, hè? Nee, volgende week zitten we niet live met Nick en Tim. En over twee weken zijn wij er weer. Bij, dus ja. de 23e na de, midden in de zondag. Mag ik mij eh, afmelden voor over twee weken? Jij mag je altijd afmelden. Jullie, mogen, ja, ja, oh, jullie gingen mij bellen, hè? Ja, we gaan je dan We hebben al zenuwen gehad, maar dan eh, zit ik in uh, eh, Rietbrie. Rietbrie, nou dat is ook erg... Is het thema al bekend? Nou, het is eigenlijk plaatje boven Rietbrie, Roswald om goed te zijn. Plaatje boven Rietbrie? Ja, Roswald. Zoek het op, jongens. En, Dames en heren, over twee weken zijn we er. Heel veel plezier en we gaan eruit met Jets en Be My Girl.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 En ook misschien schade hebben geleden. Ze beloven uit te rukken met tractoren om problemen te verhelpen. noodnummer, wat vandaag geldt, is 06 275 95999. Het is bedoeld om boeren met hun materieel in te schakelen als bijvoorbeeld grote omgevallen bomen of takken wegen blokkeren. De hulp is niet bedoeld voor tuinhekken en dergelijke, zo zegt het bestuur. Volgens het bestuur hebben talloze boeren aangegeven klaar te staan om de burgers te helpen. En het grote advies is, omdat het slecht gaat met de hommels in Nederland, dat je je tuin vol met bloemen moet zetten. Van de 27 soorten gaat meer dan twee derde in populatie rap achteruit van de hommel. Een aantal is zelfs al uitgestorven in Nederland. Hommels zijn belangrijk voor het grootste deel van de gewassen. Als ze uitsterven, dan is het een klap voor bijvoorbeeld de fruitsector.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 Ik stel weer iets aan jou. Zo is er weer een dag voorbij. Kon ik maar in een moment zijn. Ik weet al lang wat ik wil zijn. Wat is er aan de hand met mij?